maar gevreesd wordt dat dat verder zal oplopen. Het is nog onduidelijk of en hoeveel Nederlanders er waren in het gebied... dat in Indonesië is getroffen door een tsunami. De tsunami ontstond door een uitbarsting van de vulkaan Anna Krakatau in de straat van Sunda. Vooral de westkust van Java lijkt zwaar getroffen. Daar vielen meer dan 100 doden. De Britse politie heeft een beloning van 56.000 euro uitgeloofd... voor de gouden tip over de drones bij Gatwick. Het vliegverkeer op de luchthaven bij Londen lag woensdag, donderdag en vrijdag bijna helemaal stil... nadat er drones waren gesignaleerd, een potentieel gevaar voor de vliegtuigen. De politie hield vrijdag een man en een vrouw aan, maar die zijn weer vrijgelaten. Zij hadden niets met de drones te maken. De pianospeelactie van Bas Schipper heeft tot nu toe ruim 50.000 euro opgeleverd. Dat is tien keer meer dan verwacht. Bas Schipper van 12 haalde geld op voor onderzoek naar diabetes. Hij speelde gisteren in één dag op alle treinstations waar een piano staat. En dat deed hij in recordtijd. De actie van Bas is een van de acties die overal in het land zijn gestart... na een verzoek van het Diabetesfonds. En dat heeft tot nu toe in totaal bijna 160.000 euro opgeleverd. Ajax heeft de traditioneel lastige uitwedstrijd bij FC Utrecht... vrij eenvoudig gewonnen met 3-1. De Amsterdammers gaan zo de winterstop in met twee punten achterstand op koploper PSV. Op dit moment zijn nog twee wedstrijden bezig. Feyenoord tegen ADO Den Haag en De Graafschap tegen Vitesse. En om kwart voor vijf speelt FCM tegen Willem II. Het weer in de loop van de dag valt vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur ligt daarbij tussen de 8 en 10 graden. Morgen droog en zon. De kerstdagen ook droog, maar dan is het wel wat frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Zandvoort op zondag. candy canes on the tree. Santa's on. so fluent. I can read your silhouette. Uh-huh. and I know what you're thinking when you bite your lip. I swear uh, uh-huh. that I'm not overthinking. Got your signals everywhere. So let's lose control and rock the boat. You know you want it. You know you want it. Let's break the rules. A little rendezvous. You know you want it. You know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in, let me in now don't wanna take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better just wanna know you. No need to stress it. I just want your company and give you all my attention when we dance the Billie Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it. You know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. You know you want it, baby. I want a piece of your mind. So let me in, let me in now. Don't wanna take up your time just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. I just wanna know you better just wanna get to know you better ik dans.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 www.zfmzandvoort.nl Barbara Streisand Streisand. Streisand. have inside is everything. party was pumping. Hey, yeah. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. and the girls respond to the call. I have a pool shout shot Who let the Croffy, Boss Croffy, get back, you fleeing festin' mongrel.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 De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. bij mij, toch voel je zo dichtbij. twee, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond, genageld aan de grond, je hoopt ze niet te horen. dichtbij. Oh oh oh, oh, oh, oh, niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen. ik in het huis weer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh, oh. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, niets dat zomaar dwars door de muren. best of both of you stone, leaving more.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...